Volgens Google gebeurde dat om de software te verbeteren. De zaak kwam naar buiten via een Belgische klokkenluider... die gaf audiofragmenten aan de Vlaamse omroep VRT. Kort daarna is het meeluisteren gestopt, zegt Google. De Europese ministers van Financiën stemmen morgenochtend... over de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het IMF. Ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem is in de race... om voorzitter Christine Lagarde op te volgen. Dijsselbloem zou een goede kans maken. Hij heeft naar verluid de steun van Duitsland. Canada krijgt in het uiterste noorden een beschermd natuurgebied... dat bijna net zo groot is als Duitsland. Volgens het Wereld Natuurfonds wordt de regio in het Noordpoolgebied... een van de grootste beschermde zeegebieden ter wereld. In de regio leven veel ijsberen, narwallen en beluga's. Mijnbouw, olie- en gaswinning, vormen van visserij en andere vervuilende activiteiten worden verboden. De oorspronkelijke bevolking, de Inuit, krijgen meer over het gebied in Noord-Canada te zeggen. Volgens de Canadese premier Trudeau zal het bevriezen van nieuwe menselijke activiteit ertoe bijdragen dat het ijs nooit zal smelten. AZ heeft zich geplaatst voor de volgende voorronde van de Europa League. In Zweden werd het tegen BK Hekken 0-3... door doelpunten van Boadou, Stenks en Idrissi. In Alkmaar bleef het 0-0. En het weer nog vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het noorden nog een enkele bui en het koelt af naar zo'n 14 graden.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 Het was meteen de opmaat naar het tweede uur van deze Alternative FM. En daar zitten ook nog twee Zandvoortse muzikanten in verscholen, Eén die is in Engeland geweest en de ander die heeft een optreden gedaan en dan gaan we er nu heen, meteen heen. Want eh, die had dan optreden gedaan uh, afgelopen week bij Pride at the Beach. En dat liep iets wat minder dan zij zelf had eh, gedacht. Wendy Moore eh, stond op het Gasthuisplein eh, te spelen. Eh, stond ook het nummer wat ik ook zo dadelijk ga draaien. net een beetje lekker, ja, lekker te spelen op, op een podium vlakbij het Wapen van Zandvoort. Op het Gasthuisplein. En toen ging het ineens mis. Want ze voelden zich niet lekker. daar kwam EHBO aan te pas. En eh, zag het ook, eh, zo schrijft ze op eh, Facebook, eerder last gehad van deze kwaal. Maar ze heeft nu medicatie. En het gaat allemaal weer gewoon de goede kant op. Uh, allerlei berichten zijn er onder Wendy Moore's berichten en statusmelding van gisteren erop gezet. maar goed, het is allemaal nu een beetje in wat, wat rustige vaarwater gekomen. Maar om eh, Wendy een hart onder de riem te spreken... Eh, zullen we dat nummer nog een keer draaien. Zo over Fake eh, Friends, hier is Wendy Moore. long in this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over come running back to me. It all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend that I mean to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need, oh, you come running back to me. It all makes sense. It's feeling to me now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. then forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there I'm so over fake friends Tired of the pretend did I mean to Nijmegen komen ze. Dus deze, eh, deze fijne gasten. Shameless met Beat of Guy. De Ramones hoor ik eh, wel eens eh, veelvuldig voorbij komen. Ja, daar hebben ze dan wel een handje van. Zo'n zo'n echte punkrockband uit de jaren 80. Nou, daar doet mij dit wel een beetje aan denken. het is van een vierde EP die ze hebben uitgebracht. Daarvoor de wat, wat onvoortuinlijk. Maar gelukkig gaat het nu weer goed met er Wendy Moore met So Over Fake Friends. Nou, ik was een beetje bijna uit het veld eh, geslagen. Want ineens bleek Nausicaa ook met een, nieuw werkje te zijn eh, gekomen. En dat hebben ze uitgebracht in juni. Dat is alweer, eh, nou, want vandaag is augustus. Dat is bijna twee maanden terug alweer. Maar goed, we gaan het allemaal een beetje proberen recht te breien. En dat doen we dan graag. En dat nummer dat heet All I Do. algoritmes tot aan de horizon. Het gaat niet over mij, of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden licht, klimaattransitie of de grenzen dicht niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. la la la la la valse start. Obesitas of zwaar verward. Niet over mazelen of studieschuld. Of een burger die zijn zakken vult. gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa rassen haat maar gewoon een liedje dat nergens overgaat. gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens overgaat. Gewoon een liedje dat nergens hebben Anke Timmer en Van Piekeren gemeen. Ze hebben namelijk eh, opgetreden in eh, de Cargador in Utrecht. Tijdens het Utrecht-Ticana. Want dat is een beetje toch wel de, de stijl die Van Piekeren hand eh, hanteert. En het laatste nummer dat gaat <laughs> over helemaal nergens over. Want het is een liedje wat helemaal nergens over gaat. een liedje dat nergens over gaat. dat, dat is het nummer wat eh, ze als laatste single hebben uitgebracht. Nou, Sika hoorde je ervoor met All I Do. En eh, er staan een aantal optredens in eh, de planning. Waaronder één optreden geloof ik ook in Nederland. En ik weet niet precies wanneer. Maar je moet het eventjes nakijken op hun Facebook profiel. En anders gewoon even de website raadplegen. Ehm, over eh, muzikanten uit Rotterdam, ja, daar heb ik eh, wel heel wat eh, over te vertellen. Want straks komt Michel Ebber nog een keer voorbij. Maar deze dame komt ook uit dat, ja, diezelfde havenstad. En dat is makes No to Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself. and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. Tomorrow is another day, and you just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. het is eh, zeker alternatief rock, zo kan, eh, kun je het omschrijven. En ze komen uit het noorden van het land, namelijk eh, in de buurt van Groningen. Daar schijnen ze de huizen. Het album gaat Between Night and Day heten. En dat is nog niet zo lang voor de albumrelease. Want de albumrelease show staat gepland op 29, nee, 20 september 2019 in Vera, Groningen. Dan zullen ze dat gaan eh, presenteren. En een van de singles die eh, vooruit is eh, gestuurd is sinds juni uitgebracht. Dat nummer dat heet Last. Dat is het nummer wat je net hebt gehoord. De bedoeling is dat wij ze proberen ook hier stiekem naartoe te halen. Of dat gaat lukken, dat hangt van een aantal <laughs> factoren af. Eh, ik ben altijd eh, heel eh, nieuwsgierig of ze ook inderdaad de trip naar, vanuit Groningen hier naartoe willen maken. Maar er zijn signalen die erop wijzen dat ze dat voor lief willen nemen. Nou, dan zijn we daar niet te beroerd in. En Wanneer dat precies gaat plaatsvinden, dan dat zal waarschijnlijk ergens rond oktober. Nou, dan zitten we alweer een beetje in het najaar. Dan krijgen we gelukkig niet meer die temperaturen die we vorige week hebben gehad. Want eh, vorige week hadden we hier een gast, dat eh, was Liam Mason. En uh, zowat ik ook, dreven ze wat een beetje de studio uit. Dat, scheelde maar weinig. Zelfs de airco had het lastig gisteren, of wat zeg ik, vorige week donderdag. Dit komt ook uit Rotterdam. Eline Man en See It. En dat komt van de EP Tantrum. less wrecked than I was. Too scared to let love do what love does. He accidentally said on oh my watch and stated I'm on time in so many ways. Oh! He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro SS since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. If I wanna be bold, I gotta act soon. Mm, there's a voice in my head that says I have to. Feel this moment. up the feeling. Reliquids miserable to form a solution. Chicken out and it leads to confusion again. Oh, my soul is trapped inside and needs to be freed. Guess my There's a voice in my head Says I have to Feel this moment and seize We don't need anybody now beside the ruins of our modern times and restless souls dwell in vain for the freedom only graveyards bring. You say it's too late now to understand and too delicate to comprehend. Then whisper weary rest is gentle heart within the chest of the common land. last night an angel slept on my floor She longed for nothing more Than the comfort of salvation And I know as the earth in their cars, abandoned vistas, amusement parks, empty lots near the floodline where the rocks and waters struggle till they fall and And you laugh, you laugh, then close your eyes. Mountains dead to the night. You're tired, then you say, lay down your thoughts just to rest and though in this world we've built our home, the horizon binds our souls. Neath the stars and constellations, and I know in the darkness all alone, our redemption softly moans. strangest out of hope. As time went by, our dreams became a paradise, lost beneath the broken sky. Seasons come and took the days where we belong our ancient song. We set sail from a barren land at the river's end, the sun so golden sank as we had once descended like Isis and Osiris were reborn together heet het eh, nummer. En het eh, komt van het eh, laatste album wat Michel Eber heeft uitgebracht. Inertia. Deze week is er op de website van de PopUnie een artikel te vinden. waarin Michel het een en ander gevraagd wordt over dat album door Hans van der Maas. Dat is ook een, ja, een vakbroeder eigenlijk, een beetje van mij. Eh, als het gaat om eh, de muziekwereld. Hij is ook een van de mensen die bijvoorbeeld eh, bij de Quiet, quiet sessies betrokken is geweest. Dat heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld in Delft en in Leiden. een van die dingen die toen voortgebracht zijn... is ook een songwriter die bij ons hier geweest is. Toen nog onder de naam Lisa N en we kennen er eh, beter als uh, Lisanne de Koning. Die eh, daarachter uh, schuilt. Want zij was een van de mensen die ook nog haar stem heeft ontleend. Aan een van de tracks van Low Addict Sound System. En zo is het cirkeltje wel weer aardig rond. Dacht ik zo te weten. Daarvoor hoorden we zitten van Eline Man. En wat, wat nou leuk is. Zij gaat ook een aantal optredens doen. dat zal volgend weekend plaatsvinden. In bijvoorbeeld het Café Stortemelk. En Bad Hotel Bruin, café De Oude Stoep. En die mensen die dat al horen, die denken... hey, dat is bekend, dat is Vlieland. Klopt, want dat is, eh, dat is inderdaad eh, het geval. En dan gaat het uh, onverminderd in één tempo door naar een ander Waddeneiland. En dat is een Waddeneiland wat ik weer heel erg goed ken. Namelijk Kerkplein Ameland. Nescafé Ameland en Westcourt Hotel Ameland. En dan ook nog eens een keer op het eh, Kerkplein. Uh, weer in datzelfde Ameland uh, op de 8, 9, wat zeg ik, 9 en 10 augustus. Dus ze krijgt het druk wat betreft eh, het hele verhaal. En eh, dan komt ze terug eh, in het goede oude Rotterdam. Want in de oude zomerfestival, de oude haven, daar op 1 september treedt ze nog een keer op. Dus het is best wel een beetje een drukke tijd voor Elineman als het gaat om haar album, nou album EP te promoten. Tantrum heet de EP en Seasit is een van de nummers die daarop staan. Goed, ehm, ik heb alweer aardig wat dingen bij elkaar zitten kletsen. Ehm, een van de dingen die ik, eh, die ik ook eh, heb eh, weten te ontfutselen... is van een Haarlemse band. En ze hebben oren naar om hier naartoe te komen. Hoe komt dat? De link is heel duidelijk. Want er is één lid van die band. Die woont hier in Zandvoort. Dat is Koen Alvarez. Die kennen we natuurlijk al, al een lange tijd. en Koen, <laughs> die, die, laatste week die heb ik twee keer weten te ontmoeten tijdens het eh, moment dat hij zijn hond aan het uitlaten was. En toen hadden we het erover. En toen zei hij eh, van, nou, ik zal er eens dus even een balletje op gooien. En inderdaad, dat is geresulteerd. Want morgen komt hij echt uit op eh, alle muziekplatformen. Maar wij hebben hem vanavond al. Don't push too far.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 Eh, wanneer jij straks op de Noordzee vaart. gaat eh, dus eh, optreden in augustus eh, in de Hoge Stoep in Vlieland. En wie is de barman daar? Tols. En die hoorde je net met zeven knopen... Een van de, de grote hits eh, die hij eh, afgelopen eh, jaar heeft weten uit te brengen. Tenminste, nou iets. in ieder geval een bekend nummer wat betreft in het alternatieve circuit. Ehm, zeven knopen. daarvoor hoorden we Don't Push Too Far. Het is de single van Lake Michigan die morgen op verschillende platforms te horen zal zijn. Ik wacht toch even met, met een nummer wat ik toegevoegd heb. Eerst gaan wij naar de voorliefde van het land van uh, Fabiana Dammers. Want eh, zij was afgelopen... Niet alleen eh, Italië is een, is een plek waar ze graag komt. Dat heeft natuurlijk met de, wortels te maken. Maar ook met de, met de geschiedenis van de muziek... heeft het Wales ook een streepje voor bij de singer-songwriter uit de Meiden. Twaalf jaar geleden heeft ze nog zelfs een nummer bewerkt wat eh, slaat op een dorp in Wales. En dat nummer dat, eh, is eh, terug te horen in een ja, radiohoorspel Under Milkwood van Dylan Thomas. En het is precies het jaar 65 jaar geleden, 54 was dat eh, voor het eerst eh, te horen. Ik geloof dat eh, Richard Burton daar ook nog een rol bij gespeeld heeft. was dat radiohoorspel te horen. Gaat over een slaperig dorpje wat van de een of andere moment verandert in een wat, wat ja, een ander, <laughs> ander dorp. Fabiana Dammers heeft de tekst wel voor een deel overgenomen. Maar de muzikale bewerking is toch wel van haarzelf. It is night, starfall. and dreams pass by petticoats over chairs mazes of colors in despair periode dat, je, eh, dat eh, Fabian de Dammers en ik veelvuldig met elkaar te maken hadden. Maar dit eh, blijft toch een wonderschoon werkje. Ehm, het, het, zou wel eens zo kunnen <laughs> leiden dat ik als eigenwijze dropveter uit Zandvoort... en een radiomaker van een kaliber, nou ja, zeer lokaal... tussen Zandvoort 1 en Zandvoort 2 bordjes ben ik wel een hele lokale held. Maar als ik er buiten kom, dan stel ik eigenlijk ook geen drol voor. Maar ik heb wel zoiets van... Waarom, wordt, uh, waarom zouden zij dat nummer nou nooit spelen? Dat begrijp ik niet. Ik heb het, uh, ben meerdere malen met pad geweest en nooit hebben ze dat nummer gespeeld. Terwijl het zo'n verschrikkelijk goed nummer is. Niet echt, wat ik al zei, een, een, eigen nummer. Maar de muzikale arrangement is zeker wel een eigen bewerking. Want dat zeg, ik, zeg ik er wel bij. Want wie de tekst kent van Dylan Thomas Under Milkwood. Die, ja, die, die hoort ook wel heel duidelijk de verwantschappen die Fabiana Dammers eh, in dit eh, nummer heeft eh, verwerkt. Maar ze doet dit op zo'n verschrikkelijk sublieme wijze. Dat je denkt, nou dit, dit is gewoon een, een nummer wat, wat eigenlijk... Ja, iedereen in mijn ogen gewoon moet hebben gehoord. Ehm, dat zeggende is het alweer bijna vijf minuten voor tien geworden. Dat betekent dat ik eh, een, eh, zo langzamerhand ook een eh, eind aan dit programma ga maken. Want er is nog een link tussen Wales en Engeland. Want ja, het zit allemaal bij elkaar vast. En wie is die andere singer die daar zijn vakantie had gehouden? Dat is onze grote vriend hier uit dit dorp, Ruud Houweling. En als we het dan toch over dorpjes en plaatsen hebben... Ja, dan eh, kom je toch ook wel weer uit eh, bij een nummer... wat eh, de tragedie van dit dorp beschrijft. Want ergens in... ik meen ergens in 2015 of 16... toen is er iets vervelends gebeurd in dit dorp... er is een uh, Zambiaans meisje gewoon verdronken. die had nooit van de leven de zee gezien. En die kwam via een gastgezin uit Duitsland mee. En die wilde dus de zee aanschouwen. Dat eh, liep helemaal verkeerd af. En uiteindelijk hebben ze er eh, later, dagen later eh, gevonden. Ruud heeft daar ooit nog eens een liedje over geschreven. Dat ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En daarna is het de beurt aan Vader Veuger. Nights Falls on the Town. En ik zeg tot volgende week. Dag. spacecrafts chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed, aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are basking in closing doors sigh when night falls on the town.